Hij wordt verdacht van grootschalige drugshandel en diverse liquidaties. In de flat in Vianen wonen volgens het AD familieleden van Taghi. Het parool meldt dat zijn zus is aangehouden bij het inval... maar de politie bevestigt dat niet. Vliegtuigfabrikant Boeing stopt in januari tijdelijk met de productie van de 737 MAX. De toestellen worden al negen maanden aan de grond gehouden... na twee ongelukken in korte tijd waarbij meer dan 300 mensen om het leven kwamen. Sinds de 737 MAX aan de grond wordt gehouden... kampt Boeing met teruglopende winsten. Problemen zouden tot nu toe 9 miljard dollar hebben gekost. Boerenactiegroep Farmers Defence Force wil morgen actie voeren bij distributiecentra voor supermarkten in heel Nederland. Het gaat onder meer om distributiecentra van Jumbo en Albert Heijn, maar ook om die van kleinere supermarkten als Jan Linders en Boni. Bij elk distributiecentrum worden zeker een paar honderd betogers verwacht. Het aankaarten van de toeslagenaffaire is verkozen tot de politieke prestatie van 2019. Ruim 25.000 mensen brachten hun stem uit bij de publieksverkiezing van actualiteitenprogramma 1 Vandaag. CDA-kamerlid Omtzigt en SP-kamerlid Leijten, die zich al maanden voor de zaak inzetten, kregen de prijs in de uitzending. twee politici vroegen aandacht voor de problemen van ouders die onterecht grote sommen geld aan de fiscus moesten terugbetalen. Het weer in de loop van de nacht overal droog. Het is een graad of 7, het koelt nauwelijks af. Overdag eerst zon, later meer bewolking en vooral s'avonds regen.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 And she's still trying to get up on him. Doesn't she know he's my man now? I guess she's just realizing what she gave up. She's bumping into me, giving me dirty looks she's such a psycho girl. But do you ever think about the boy that's back yonder?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 Stuur je allemaal fijne dagen en...